Mark Hokke met het NOS-journaal. NOC-NSF ziet geen andere maatregel dan Rusland te weren van de Olympische Spelen in Rio. Dat zegt de sportkoepel in reactie op het nieuws dat de Russische overheid het dopingprogramma in dat land aanstuurde. Volgens het WADA, het internationaal dopingagentschap, ondersteunde de overheid het dopinggebruik en werden bewijzen verdoezeld. NOC-NSF vindt dat nu het zekere voor het onzekere moet worden genomen, ook als daardoor schone Russische sporters worden getroffen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft morgen telefonisch spoedberaad. IOC-voorzitter Bach zei niet te aarzelen de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. In Cleveland is de Republikeinse conventie begonnen... waar Donald Trump officieel zal worden aangewezen als presidentskandidaat. De conventie duurt vier dagen en het hoogtepunt wordt donderdag verwacht... als Trump zijn speech houdt waarin hij de nominatie voor de Republikeinen accepteert. De dader van de aanslag in Nice, Mohamed Boulel, zocht op internet naar informatie over radicale groeperingen als IS en andere jihadbewegingen. Ook verzamelde hij informatie over de aanslag op de homobar in Orlando. De Franse openbare aanklager zegt dat dat blijkt uit het onderzoek naar de smartphone en de computer van Boulel. De 31-jarige Tunesiër reed donderdag op een mensenmassa in Nice in. Daarbij kwamen 84 mensen om het leven en raakten 200 mensen gewond. Rapper en singer-songwriter Mr. Props is boos op de politie. De artiest schrijft op sociale media dat hij gisteravond voor de zoveelste keer... zonder enige reden door de politie is staande gehouden. De agent die hem langs de weg zette zou hebben gezegd dat de zanger in een te opvallende auto reed. Hij wilde niet naar een controleplek, waarna Mr. Props mee moest naar het politiebureau. De Amsterdamse politie zegt dat het ging om een algemene verkeerscontrole... en dat ook andere bestuurders naar de controleplek moesten. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden en dan is er wel kans op een onweersbui.